is nu al zomersale bij TUI. Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze binnen ieder budget. Nog drie dagen zomersale met korting tot 400 euro per persoon? Ga naar toei.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. TUI Live happy. Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch en heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek de nieuwe CHR Plus op toyota.nl. Vlinders in je buik? Het kan nog steeds. Ontdek het op secondlove.nl. Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. Inbouwapparatuur kies je niet zomaar. Het moet kloppen in kwaliteit, gemak en afwerking. Bij Electroworld meten we daarom eerst bij je thuis. Zo bouwen we topmerken als Bosch, AEG en ATAG naadloos in. Je oude apparatuur nemen we mee, hoef jij nergens aan te denken.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 Check je voordeel op sunweb.nl. Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR. Kinderen spelen steeds minder buiten. Dat is schadelijk voor hun gezondheid. Jantje Beton strijdt voor speelruimte in heel Nederland en maakt buitenspelen weer leuk. Ook bij jou in de buurt. Anders verliezen we een generatie aan binnenzitten. Help je mee? Geef aan de collectant of op jantjebeton.nl. UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Twee minuten over twaalf, goeienacht. Het Q-Music News krijg je van Daphne van der Meis. Goeienacht. Bij het gemeentehuis in Apeldoorn zijn vanmiddag spullen gestolen van een raadslid en twee verslaggevers. Het gebeurde tijdens een interview met Omroep Gelderland. Volgens ChristenUnie-raadslid Van der Zanden lagen de tassen bij een handhavingsauto en waren ze in een paar seconden verdwenen. Met hulp van de politie en de app Find My iPhone werden de tassen teruggevonden in de struiken verderop. Pinpassen en journalistieke apparatuur zijn nog niet terecht. AZ staat in de achtste finale van de Conference League. De club uit Alkmaar versloeg voor eigen publiek FC Noah met 4-0. AZ ging flitsend van start en kwam na vijf minuten op voorsprong. Het werd voor rust 2-0 en vlak na rust werd het derde doelpunt geplaatst. Invaller Isaac Jensen trapte de vierde binnen. Vrijdag wordt met een loting bekend wie de volgende tegenstander is. De stoffelijke resten die vorige maand op Tasmanië zijn gevonden... zijn waarschijnlijk van de vermiste Belgische Celine Kramer, meldt de lokale politie. Kramer verdween in juni 2023 tijdens een wandeling bij de Filosoferwatervallen. Haar auto stond bij het pad, maar van haarzelf was geen spoor. De politie denkt dat ze verdwaald raakte en de omstandigheden niet overleefde. De Tweede Kamer wil dat het plan om de AOW-leeftijd te verhogen iets wordt verzacht. Een motie van SGP en groep Marcus Sauer kreeg steun van de coalitie en JA21. Vakbonden en oppositiepartijen vinden dat niet genoeg en willen dat de verhoging helemaal stopt. De vakbonden zeggen dat ze niet met de regering praten zolang het plan er nog is. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en zacht. Het wordt vannacht niet kouder dan 10 graden. Morgen begint zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt 10 graden in het westen tot wel 18 graden in het oosten. En tot zover het ANP-nieuws. Dankjewel, Daphne. Ik wil eh, niemand ophuwen, maar je hebt nog 30 eh, seconden om eh, te stemmen op de foute start. de poll loopt nog in de Q-Music app. Kaoma met Lambada kan je aanklikken. Of de Underdog Project met Summer Jam 2003, samen met Sun Club natuurlijk. die lopen trouwens uit. Dus als je verandering in wil brengen, dan kan je nu stemmen. Kijk nog even naar de weg. Vertragingen nee, flitsers wel. Op de A2 onder andere tussen Utrecht en de Bosthoog van Waardenburg staan ze bij 94,2. Op de A2 tussen Maastricht en Echthoogt van Meersen bij 251,2. Dan de A4 Berg op Zoom, Belgische grens bij 242,2. A8 Amsterdam Beverwijk, de hoogte van Oostzaan bij 3,8. En de A12, dat is Zoetermeer Gouda bij Blijswijk, daar staan ze bij 19,5. Ook ben trouwens iets vergeten. Ik doe altijd zo. 19. Eh, 19.5. Ja, ik was heel druk met het kijken naar mijn tekst. Ik moet natuurlijk wel weten wat ik moet zeggen. Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent... Een fantastisch... mocht je nou eh, trek hebben of eh, je kan wel een eh, dorstlessertje gebruiken... dan zit je echt helemaal geramd de komende minuten.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 Ik, ik mag zo meteen de snackautomaat die hier bij Q-Music staat... die mag ik plunderen. En dan eh, niet voor mezelf. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga snacks uitdelen. Eh, ja, Lars doet dat ook elke week. Op, op donderdag wordt de snackautomaat weer helemaal bijgevuld. En hij is ooit op het briljante idee gekomen... om dan gewoon ah, snacks, snacks uit te gaan delen. Ja, waarom ook niet? Dus dan heb ik het over Twixen, Marsen, chips, cola. Eigenlijk alles wat erin zit kan zo meteen van jou zijn. En eh, grote kans dat je dan nu ook denkt... ja, maar ja, hallo, uh, kwart over twaalf, ik lust al wat. Joey, hoe kan ik aan die snacks komen? Nou, eh, het zit zo. die snackautomaat, dat is zo'n hele grote zwarte kast... met van die ijzeren spiralen. En iedere snack heeft dan een getal tussen de 1 en de 80. Er zit wel een klein addertje onder het gras. niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat in de automaat. Soms wordt er wel eens een nummertje overgeslagen. Dus eh, ja, het zou kunnen zijn als je zometeen een random getal tussen de 81 noemt... dat er niet altijd een snack achter zit, maar heel vaak wel. Maar soms is het vakje dus ook leeg. Begrijp je? Dus er zit ook een klein spannend element in eh, dit eh, avontuur. Heb je nou zin in een snack? Eh, pak dan even de Q-Music app uit je binnenzak... en stuur mij gewoon het eerste getal dat nu in je oppopt... tussen de 1 en de 80. Stuur gewoon een getal tussen de 1 en de 80. Dan ga ik zo meteen ga ik je bellen en dan gaan we kijken... wat er in dat vakje zit. En dat krijg je dan. Nou, dat zo meteen. Naar Robbie Williams, eerst Sarah Larsen bij Q. Dit is Midnight Sun. can still see the light. Can't find me. I'm not in the city tonight. I like your playlist, boy. Turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's taking nothing tonight, but I'm feeling so high. Show the pebbles in your hand and it just understand, yeah. Summer isn't over yet.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 Met bij iedere snack een getal tussen de 1 en de 80. Nou, wil het het geval dat ik deze nacht snacks ga weggeven... aan de hand van random getallen. die gaat, ga ik dan zo meteen invoeren op de automaat. Dus ja, als je zit te luisteren en je hebt zin in een snack... stuur een random getal tussen de 1 en de 80. stuur het in de Q Music app ticket. Je mag ook altijd gaan inspreken, dan brul in het naar me. En dan ja, gaan we checken wat, er, wat erachter zit. Victor, goedenavond! Goedenavond. Goedenavond, welkom in de show. Ik ga even een applausje. Je bent toch aan het werk, toch, eh, Victor? Ja, ik ben bijna klaar. Wat, eh, wat doe je? Ik, eh, ik ben rangeerder. En wat? Ik rij volle vrachtwagens rijk naar achteren en dan zet ik de lege weer aan het dok. Oh, oké. En hoe lang duurt het dan voordat ze dan uitgeladen zijn? Ja, nou, ongeveer een half uur tot een uur. Afhankelijk van hoe snel ze laden. Ja. En hoe lang duurt dat eigenlijk, die vrachtwagen eh, zeg maar in en uit te rangeren? Uh, ik zelf ben met een kwartiertje, dan heb ik een wagen omgewisseld. Maar ik ben de hele avond bezig, dus ik heb eh, een stuk of 20, uh, 30 wagens elke dag. En krijg je dan hulp van de zijlijn, dat iemand dan zegt, nee, we doen er naar achter, naar links. Ja, ja, leidinggevende die heeft een lijstje, die weet precies wanneer ze klaar zijn. En die zegt van, deze omwisselen en dan is het gedaan. En wat voor auto rij je zelf? privé of ja, privé? Een eh, Nissan. Oh ja. Oké, maar dat is natuurlijk dan voor jou heel saai. Als je die hele grote bakbeesten kan besturen... dan zit je in zo'n personenauto. Dat is natuurlijk helemaal niks aan. Nee, daarom heb ik een, eh, een station gekocht. <laughs> Oh, ja. Eh, <laughs> met een beetje groot. <laughs> Met ook een grote draai, inderdaad. Ja, ja, dus voel je toch nog een beetje, inderdaad. Victor, wat is je lievelingssnack? Ja, iets hartigs, borrelnootjes of iets dergelijks. Borrelnootjes, nou, wellicht zitten die in de snackautomaat. Roep een getal en ik ga kijken wat erachter zit. Eh, nummer 21. Nummer 21, nummer 21. We gaan eens even kijken wat er achter nummer 21 zit. Oh, Ja, dat ziet er waanzinnig uit. Victor, jij krijgt een Mars. Oeh, Mars is ook wel goed. Ja, dat, dat dacht ik. Ja, het zijn geen eh, borrelnootjes. Als je van harte houdt, dan... Eh, maar ja, ik ga hem naar je opsturen. Ja, helemaal prima. Eet smakelijk. Eh, dan ga ik naar uh, Lucas. Hallo Lucas. Goedenavond. Goedenavond. En misschien wel leuk om te vertellen, eh, Lucas, jij hebt echt geen idee waar je in bent gestapt, hè? Ik heb helemaal geen idee. Ik heb natuurlijk net wel een beetje wat meegekregen. Maar ik stapte de auto in en toen... het enige wat ik hoorde was stuur een nummer tussen 81. Ja. En toen denk ik, ik stuur maar gewoon een nummer in, want ik doe eigenlijk mee met alles altijd. Oh, is dat zo? Ja, vaak wel. Oké, dus als iemand een oproep doet, dan gooi jij gewoon een bericht terug... en dan kijk je gewoon wat, wat er gebeurt. Ja. Ja, oké. Nou, bij deze eh, aangenaam, Lucas. Eh, ik ben Joe. Aangenaam. aangenaam. Eh, prettig kennismaken. Um, ehm, dus even denken, ja. heb, je, heb, je dan nu, want ik heb natuurlijk net Victor aan de lijn gehad. Heb je dan nu wel een idee waar je in bent Ik heb wel een idee, ja. Ik kreeg net ook mee op de radio. Oké, vertel eens dan. Want er zijn misschien mensen die net de radio aan hebben. Die denken, ja, wat, waar luister ik eigenlijk naar? Wie is die gast? als het goed is, moet ik toch een eh, nummer raden tussen de 1 en de 80. En heb jij daar een snackautomaat staan? Ja. En het eh, nummer wat ik raad, dat is wat ik krijg. Oké. Ja, nou, zeg werkt het. Inderdaad, ja. ik, heb, graag, kan, ik kan van naar huis, denk ik. Eh, wat, is, wat is het getal dat je, dat je wilt hebben? Ik eh, ga voor nummer 49. En waarom heb je dan voor 49 gekozen? Ook gewoon puur op gevoel waarschijnlijk. Puur op gevoel. Oké, dan gaan we. We gaan nummer 49 gaan we invoeren in de snackautomaat. Lucas, die wist van niks een half uur geleden. Wat zeg ik, een half minuut geleden. En hij krijgt... Wat is dit? Wat, wat zie ik? Ik heb geen idee wat ik zie. Oh, je krijgt een flesje sportdrank, krijg je. Ah, nee joh, dat heb ik altijd al willen hebben. Serieus? <laughs> Ja. <laughs> heb je altijd al willen winnen ook, flesje sportdrank? Altijd al. Heb jij toevallig een ronde brievenbus? Ik heb eh, geen ronde brievenbus, maar... Oké, maar dan geven we het af bij de buren, want ik hoor al, je bent nooit thuis. Je bent druk natuurlijk, spannende avonturen altijd. Of niet? Altijd, eh, altijd uh, op avontuur. Nou, Lucas, thanks dat je erbij was. Ehm, dan ga ik nog even naar Lin. Hallo Lin. Kijken. Hallo. Hallo, goedenavond. Hallo. Oh, Lin. Hallo. Lin, je hebt de radio heel hard. Doe hem even wat zachter, want anders wordt Ja, sorry. ja, uit, uit. Nee, maakt niet uit. Maakt, ik stuur een fragmentje. Via de mail. Uh, Lin, jij hebt de hele avond al een beetje lopen snacken eigenlijk. Vertel eens. Ja, hem wel. Wat dan? Eh, ja, chocoladefondue, chipjes. Och. Hoort Ja, wat heb je gehad vriendinnenavond? Ja. ja. Maar jij dacht, nou, er kan nog een snackje bij. Ja, tuurlijk. Oké, wat, eh, wat zou je willen hebben uit de automaat? Ehm, ja, iets uh, lekker chipje of zo. Lekker chipje. Chipje, chipje of zo. Oké, nou, welk getal? Uh, 23. 23, we gaan kijken achter 23, 23, 23. Uh, wat zit er? Ja. <laughs> Lin, ik ga jou verblijden met. Daar gaan we. Een Twix. Na nou, de chocolade van u kan er ook nog wel een Twix tegenaan, toch? Ja, ik hou wel van Twix, dus dat komt goed uit. Oké, nou hij komt eh, direct eh, per, eh, per post komt hij naar je toe.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 Daar zitten snacks in, genummerd van 1 tot 80. En mijn vraag aan jou is, roep gewoon het eerste getal tussen de 1 en de 80 in de Q-Music app. Je tik, ticket, spreek het in, bellen het door. En dan gaan we kijken wat er achter dat getal zit. En het leuke is, vannacht gaan we international... snackautomaat Goes Australië. Peter, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij, bij jou is het hoe laat is het bij jou? Um, kwart voor elf in de ochtend. En jij dacht, kwart voor elf in de ochtend... ik heb de radio, want ik heb zin in een snack. Ja, inderdaad. Ik heb honger. Een beetje, een beetje vertraging op de lijn. Maar jij zit dus in, eh, in Australië. Hoe, eh, hoe is het weer daar? Ah, hier is het zomer natuurlijk. Dus vandaag zal het zo'n graad of 30 eh, zijn, denk ik. Oh, beter. En de kangoeroes springen natuurlijk voorbij. Ja, tuurlijk. En de koala's ook. En eh, koala's ook. Ik heb ooit wel eens begrepen, eh, <laughs> of ik heb het ergens gelezen of zo. Kangoeroes brengen ook de post naar Australië. Klopt dat? Um, nee, dat toch niet. Okay, ik had het gelezen in een stripverhaal, dat dus dat klopt natuurlijk niet altijd. Ja, vast inderdaad. Zeg, ja. Best een gekke gedachte natuurlijk. Peter, jij, jij bent gewoon ondersteboven nu op dit moment. Of ik ben ondersteboven, het is je te bekijken natuurlijk. Eh, welke, wat wil je hebben uit de Roep een getal. 43. Eh, 43, we gaan eens even kijken wat er achter nummertje 43 zit. even checken, zijn we daar ook ondersteboven van? Wat gebeurt hier allemaal? Oh, dat is lekker verfrissend. Peter, je krijgt een flesje sportdrank. Lekker, dat komt mooi uit. Dat komt heel mooi uit. Ik weet niet hoe lang het nog 30 graden bij jou blijft... maar ik ga hem natuurlijk op de post gooien. Nou, die is waarschijnlijk over 17 weken is die in Australië. Maar je krijgt hem wel van me, Peter. <laughs> Eh, leuk dat je erbij was. Dankjewel. Tot later. Ik geef naar Pascal. Hallo Pascal. Goeiedag. Hey, goedenavond. Goedenavond, goedenavond, goedenacht. Uh, eh, roep een getal, gaan we checken wat erachter zit. Doe maar nummer 9... Nee, 76. 76. We gaan eens even kijken wat zit er achter 76 in de snackautomaat. Ik heb mijn bril niet op en mijn lenzen heb ik niet in. Min 5,5. En dan zie ik, wat zie ik hier? Wat is dit? Oeh. Krijgt een blikje Red Bull, krijg je Pascal. Oh, heerlijk. Ja? Ben je daar blij mee? Absoluut. Oké, nou, wel even koud zetten voordat je hem nuttigt eh, natuurlijk. Ja, dat ga ik zeker doen. Oké, tot later. Dan ga ik naar Claudia. Hallo Claudia. Hallo. Nou, jij hebt ook ongelooflijk zin in een snack. Jazeker. Ja, hoe komt het? Nou, ik heb al drie weken niks gesnoept. Dus het wordt eigenlijk wel weer tijd voor een snackie. Zo, heb je al drie weken niks gesnoept, Claudia? Nee, dat vind ik best knap van mezelf. Dat, dat is ongelooflijk knap. Ik probeer dat ook en het lukt me maar niet. Ja. Hoe komt het dat je drie weken niks hebt gesnoept? Nou, alles zat te strak, dus <laughs> ik moest een beetje afvallen. Oh, en gaat dat? Ja, er is 2,5 kilo uh, eraf, dus dat moeten we vieren. Nou, Claudia, natuurlijk moet je dat vieren. Wat, eh, wat, wat goed, wat knap. En eh, wat goed dat je dan niet gesnoept hebt. Ehm, dus ja, nou eigenlijk, ja, inderdaad, dan moet je vieren inderdaad. Tuurlijk, is, tuurlijk is, het tijd voor een snack. Heb je lang moeten nadenken over het getal dat je gaat invoeren op de snackautomaat? Nee, doe maar 17. <laughs> <laughs> nou, oké. Doe ik dat? Oké, we, gaan we, we gaan het gaan doen. We gaan eens kijken. Wat zit er achter nummer 17? Ik gun jou een snack. Je krijgt een snack. En dat is... Dat is helemaal... Niks, Claudia. Nee! Je krijgt helemaal niks. <laughs> nou, wat erg. Nou ja, aan de andere kant dan kunnen we weer doorgaan hè, met afvallen. Dat kan weer wel. Ja, maar dit is natuurlijk ook een beetje, Claudia. Ik wil wat niet... een domper. Wat een domper. Nou, nou heb je je eindelijk toegezet aan snacken en dan zit er niks in de snackautomaat. Nou, nee. is, want kijk, als je natuurlijk aan het afvallen bent, dat is natuurlijk heel knap. Eh, en als je dan gaat snacken, dan moet het een 8 zijn, dan zeggen ze altijd. Is het het waard om het te nemen? Het moet een 8 zijn. Wat is nou het allerlekkerste, wat, wat zou je het allerliefste willen snacken? Ja, nu een stuk chocola. Stuk chocola. Maar ja, ja. Maar is, ja. Dat, is dat het? Maar wat, wat, ja, voor, wat, wat, wat, voor chocola dan? Maakt niet uit als het maar chocola is. Oké, okay, nou dan, roep dan nog één getal. Dan gaan we nog even kijken of er dan wel een stuk chocola achter zit in de snack. Oh, dat zou fijn zijn. Ja, nou, dan, maar. maar. dan zeg ik 6-7. 6-7. 6-7. Even kijken, wat zit er achter de snackautomaat? Snackautomaat, snackautomaat. Ja. dat nou, is iets. blikje Fanta. Oh, oh, nou ja. We moeten toch tevreden zijn, hè? Maar ik vind het toch, toch, weer een beetje teleurstellend. Nou, het is een light. Het is een light. Dus oh, dat kan weer wel. nou, vooruit van mij. Blijft helemaal op Leuk dat je erbij was, Claudia. Fijne nacht. Dankjewel. Dank je. Doei. Los frequencies bij Q. Oh, Lord. Hear me turn these words into a song. For them to sing along to when I'm gone. them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me. Put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy? crazy. Crazy is so much harder than I thought. But I will give them everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy. just vind het wel je. Dankjewel. Want ik ga hier weer zitten. Ja, je gaat hier weer, zitten. Ja, je gaat hier weer zitten. Misschien ehm, even, ja, voor iedereen die het dan gisteren gemist heeft, eh, even bijpraten. Ja. Leg jij uit wat er uh, gisteren allemaal gebeurd is? Nou, het zit namelijk zo. Eh, wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje. Ja. zijn al een tijdje collega's. En we spreken elkaar zo hier en daar op de vloer of whatever. Random zaken. Het gaat eigenlijk over alles. Het gaat over van alles. Alleen, ik merk dus heel erg dat jij heel veel spreekwoorden gezegd is gebruikt. Mm En ik probeer dat, nou, ik probeer ook wijs over te komen natuurlijk. Dus ik gooi dat er ook ook af en toe in. Alleen, ik, heb, ik merk gewoon dat ik dus spreekwoorden niet helemaal kan afmaken. Of omdat ik ze door elkaar haal. Ja. Of jij zegt iets en ik heb geen idee waar je het over hebt. Ja, dat is ook belangrijk. Want jij zegt ook wel vaak... Wat, zeg, zeg jij nou? nou? Weet je wat mijn favoriet is trouwens? Nou? Je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Oh ja. Ja, dat is maar weet je... Eh, ja, ik denk gewoon, je hebt nooit idee hoe het gaat lukken of zo. ja, je weet nooit idee hoe het loopt. Eh, maar eh, ik, ik, ja, ik zei dapper dat je hier gaat zitten. Want gisteren heb ik jou onderworpen aan een, aan een quiz. Ik dacht, laten we er een quiz van maken. Ja. dat ging zo. Beter een vogel in de hand dan tien. Is dat A, in de pan, B, in de lucht of C, in een kooi? <laughs> nou, ik denk C. Ja, of in de lucht. Oh, wat erg. Ja, ik heb A, het nog nooit gehoord. Nou, ik ga voor C, in een kooi. Dat is niet goed. Nee! <laughs> Aprilletje zoet heeft nog wel eens A. Zon op de snoet. B. Wind en overvloed. C. Een witte hoed. Dus ja, het is weer een twijfel. Nu begin ik toch weer te twijfelen. Ik zei B. Ja? Nu denk ik misschien toch nog weer een C. Ja, ik zit echt in twijfel. Ja, ik wil het gewoon niet fout hebben. Ik ga weer helemaal te schande hier. Oké, ik ga toch voor B. Wind in overvloed. Ja, ja, ja. Mm, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. <laughs> Nee, dat is niet goed. Het was, best wel uien eigenlijk gisteren. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, en jij ja, bent echt fanatiek, want dat zien mensen dan niet. Maar dan ga je helemaal met gebalde knuisten ga je hier dan zitten van... Ik loop. het goed hebben, ik moet het goed hebben. Ik heb een hele dag zagrijnig geweest en ik dacht... Nou, zeg dat inderdaad. Nou, ik dacht, ik zet mijn brilletje een keer op. Misschien kom ik dan wat slimmer over. <laughs> Dus jullie, die appte mij, die zei... Ik wil revanche. Nou, die krijg je hoor binnen nu en vijf minuten. Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je maar ik geef.